Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ali B. zal hoger beroep aantekenen als hij wordt veroordeeld. Dat zei zijn advocaat Svier in de talkshow Renze. Drie vrouwen hebben aangifte gedaan van verkrachting en aanranding. Volgens Swier werden de twee van hen aangespoord om aangifte te doen... door de redactie van het programma Boos... om een uitzending over de Voice meer body te geven. De redactie van Boos weerspreekt dat. Ali B. zei in de rechtbank dat hij geen signalen heeft gekregen dat hij iets deed wat iemand niet wilde. Het OM heeft drie jaar cel geëist. Over een maand is de uitspraak. De politie heeft een gebouw van de TU Delft ontruimd. Pro-Palestijnse studenten wilden daar de nacht doorbrengen. De organisatie van het protest zegt dat de betogers het gebouw vreedzaam hebben verlaten. Volgens universiteitsblad TU Delta was er wel wat duw- en trekwerk met de politie. Eén betoger is aangehouden. De student kon geen geldig identiteitsbewijs tonen, meldt TU Delta. Eerder op de dag werd het tentenkamp dat sinds 23 mei bij de TU Delft stond... door pro-Palestijnse studenten afgebroken vanwege naderende examens. Door de versobering van de expatregeling komen er inderdaad minder kennismigranten naar Nederland... De regeling waarbij kennismigranten belastingkorting krijgen is vorig jaar versoberd... en grote werkgevers waren bang voor negatieve gevolgen. Volgens onderzoekers leidt het tot 10 à 15 procent minder kennismigranten. In een gebouw van de rechtbank Gelderland in Zutphen heeft korte tijd brand gewoed. De brand ontstond even voor middernacht op de tweede verdieping van het gebouw, meldt de veiligheidsregio. Vanwege de vrijgekomen rook wordt omwonenden geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden. Het weer. Vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land. Het koelt af naar een graad of 12. Ook komende ochtend nog buien, later geregeld zon, wel veel wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. sleep. know love me? I said I love you too. Even in the craziest times when we thought we made love. is gone for us to see this through.